Michel Koenen met het NOS-journaal. In Afghanistan is een Nederlandse militair gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde bij een schietoefening in het noorden van het land. Hij is geopereerd in het veldhospitaal in het kamp en wordt overgevlogen naar Nederland. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. De militair maakt samen met ongeveer 150 andere Nederlanders deel uit van een NAVO-missie. Er worden onder meer Afghaanse veiligheidsdiensten getraind. Het demissionair kabinet wil lessen trekken uit de toeslagenaffaire. Een concreet punt dat ze willen aanpakken is het etnisch profileren door de overheid... blijkt uit een brief van demissionair premier Rutte. Er moet sterk worden ingezet op scholing van medewerkers van de Belastingdienst... en overheidsorganisaties als het UWV e staat in de brief. Ministeries doen vaak veel te lang over verzoeken om documenten vrij te geven, de WOP-verzoeken. Ook geven ministeries de informatie vaak helemaal niet. De juridische regels die daarvoor gelden worden op grote schaal overtreden, e- meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bij twee derde van de verzoeken wordt de termijn van acht weken overschreden. En door de wet openbaarheid van bestuur kan iedereen informatie bij de overheid opvragen. In de praktijk zijn het vaak journalisten of belangengroeperingen die dat doen. In de Eredivisie heeft PSV met 3-5 gewonnen bij Sparta. De Eindhovenaren kwamen op het door sneeuw moeilijk bespeelbare veld met 1-0 achter... maar wonnen uiteindelijk het doelpuntenfestijn. Eerder op de avond won Vitesse met 1-4 bij hekkensluiter Emmen. De Arnhemmers staan nu voor zeker een dag samen met Ajax bovenaan. Ajax komt morgen nog in actie in de klassieker tegen Feyenoord. Het weer nog, de sneeuw die trekt langzaam naar het oosten. Vrijwel overal valt 2 of 3 centimeter. Plaatselijk kan het verraderlijk glad zijn. De Rijkswaterstaat heeft al miljoenen kilo's zout gestrooid. En vannacht gaat het in de kustprovincies dooien. In het oosten is er ook morgenochtend nog kans op sneeuw en gladheid. Verder bewolkt en morgenmiddag overal temperaturen boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde.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 En dat heeft tot de conclusie geleid dat er zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En daarmee is het kabinet demissionair geworden. De vraag is nu, wat betekent het aftreden van het kabinet concreet? De verkiezingen staan gepland voor medio maart. En van ons mag ondertussen worden verwacht dat we doen wat nodig is in het landsbelang. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met en verantwoording afleggend aan het parlement tegen Nederland wil ik zeggen, onze strijd tegen het coronavirus gaat door. Ons werk bestaat de komende maanden onverminderd in het teken van corona en het opvangen van de economische en maatschappelijke gevolgen door middel van alle bestaande en aangekondigde steunpakketten. Met dit besluit van vandaag wil het kabinet recht doen aan al die ouders aan wie ongekend onrecht is aangedaan. Não, querido. was a spiritual thing. It, it, it, it was a spiritual thing. soul music and R&B before house was disco. Before before house before house was disco. Celebrating 10 years at your Saturday night party destination. That's my man throwing down. You've got it locked to the Nightwalk with Mario Zanfort. Are you ready? On CFM. Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is zaterdagavond, geen stapavond, plicht thuis zitten. We hebben gelukkig nog geen avondklok, al worden daar wel, eh, hè. De geruchten zijn er gang, gaan we het wel of gaan we het niet doen? Nou, laten we hopen dat we het niet gaan doen, want ja, niemand zit erop te wachten op de avondklok. CFM Zandvoort, zaterdagavond voor de muziek van Blaze Futuring. Palmer Brown, Do You Remember House? De Bob Sinclair en de Coop Guys remix. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Betekent de komende drie uurtjes het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. Nou, de party-update, die is er gewoon even niet. Want ja, we zitten in een lockdown, dus eh, geen kroegen, geen discotheken, geen evenementen, geen clubs. Er is gewoon helemaal niks. Het enige wat je hebt is het internet, streams en natuurlijk de radio. ZFM Zandvoort met een Nightwalk. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En trouwens, eh, voor dit uurtje straks ook nog eens eh, de Nightwalk 10. De 10 populairste platen gestreamd en wel van de DJ's.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 Samen met Wiz Khalifa. Maar eerst die Vinyl Conventions. Zo een beetje splaakgebek. Vinyl Conventions met I'm On Fire. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. chain, swinging like my mood. Sit around and watch cartoons in the crib, sipping tea, bad bitch on Zoom. I don't care that I'm alone, I just wanna die happy. Make a couple M's, invest it back and make it last me. I wanna see my friends and I don't wanna be depressed. Let's toast to the pain and let's toast to the stress. Like cheers, here's to nothing, hope the tears. Work for something, can we drink? Drink to nothing, can we toast to the pain? Yeah, cheers, here's to nothing to something. here's to years of feeling nothing. Can we toast to the pain? Let's toast to the pain. toast to bad days Turn the pain into champagne Jordan D R S on lace Can't make up my mood Switch whips like I switch my shoes I'm sending every text with balloons Cause I'm sick of being sad I just wanna be happy Sick of reminiscing Wanna put it all past me I miss my friends But my friends are all depressed Let's toast to the pain Let's toast to the stress Like cheers Here's to nothing Hold the tears Work for something Can we drink Drink to nothing Can we toast and toast to the pain? Let's toast to the pain. got a joint rolled up. Call up the gang cause I just pulled up. Diamonds in my chain, quit the hate, move up. Always first place, I don't hang with losers. And I have seen way too many problems today. I just need a bottle and a bad little model. She don't need no title when I'm smoking on loud. So is everyone around them, and the checks keep coming, so my hands keep counting like damn. Throw me something I don't pass, I keep on puffing, and them cones she keep on stuffing. Every day we get high, I ain't making no day. All work, no play, don't relate. So what? I'm filling my cup. Yeah, yeah. Here's, here's to nothing. Hold the tears. Work for something. Can we drink? Drink to nothing. Can we toast to the pain? Yeah. Cheers. Here's to nothing. Can we drink? Drink to something. Here's to years of feeling nothing. Can we toast to the pain? Let's toast to the pain. Ja, een plaat die nieuw is verschenen in de Nederlandse hitlijst. Het was eh, muziek van Blackbear, samen met Wiz Khalifa met Cheers. En daarvoor hoorde de laatste verschenen hit van eh, Jay Vegas met Express Yourself. Lady Gaga, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, die zal tijdens de inauguratie, wat een moeilijk woord zegt... van Joe Biden en Camille Harris het Amerikaanse volkslied gaan zingen. Zo meldt Variety afgelopen donderdag. De zangeres die, die eerder al haar steun aan de nieuwe president betuigde brengt op 20 januari de Star Spangled Banner tegen horen. En ook uh, J-Lo geeft die dag een optreden. De namen van de overartiesten die zullen optreden worden volgens de entertainment site later nog bekendgemaakt. De ceremonie begint om eh, half zes Nederlandse tijd. Het is niet de eerste keer dat Lady Gaga het uh, volkslied tegen horen brengt. In 2016 zong ze het nummer al tijdens de opening van de Amerikaanse Super Bowl. En daarnaast hebben de zangeres en Biden al eens samengewerkt. In 2016 werkten de twee mee aan een campagne tegen seksueel geweld. Dus het gaat helemaal goed komen. 20 januari schrijft het op agenda. Lady Gaga tijdens de inauguratie van Joe Biden en eh, Kamala Harris Gaat ze het eh, Amerikaanse volkslied zingen. Dus eh, ja, we gaan zeker kijken. En er is eindelijk die Trump opgerot, hè. Nou ja, hè? <laughs> het is nog geen 20 januari. Wat die man allemaal uitspookt, hè. Wordt eh, verantwoordelijk gesteld voor meerdere doden... tijdens, tijdens die bestorming van het Capitol. En ja, hij heeft zichzelf... ja, dat was nou niet helemaal de bedoeling. We moesten gewoon hè, mega gaan rellen. Maar dan op een nette manier, zoals hij dan nu zegt. En hij wil zichzelf... ja, zolang hij nog president is, wil hij zichzelf vrijstellen van eh, al, die, eh, al die zaken waar hij voor beschuldigd wordt. Ja, is niet helemaal, eh, niet helemaal kloppend natuurlijk. Want dus ja, president Trump is eigenlijk iemand die gewoon machtbelust is, zoals ze het noemen. En ja, maakt misbruik van zijn macht. Dus laten we hopen dat het snel 20 januari is en dat hij dan helemaal opgesodemieterd is. We gaan door met muziek, want daarvoor zit ik aan je radio gekluisterd. Real Soul met All That I Can Say. CFM Zandvoort in de Nightwalk met On the Floor. En daarvoor Jazz Bass met Every Little Thing. CFM antwoord? de party update. Nou, er zijn geen feestjes en het gaat nog steeds slecht in, uh, in, uh, in de eh, muziek, in de evenementenbranche. De, Verenigde de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals is teleurgesteld over het uitstel van het testevenement vanwege de Britse variant van het coronavirus. Dat liet de branchevereniging dinsdag weten. In een reactie op de verlenging van de lockdown, die nog duurt tot 9 januari, nee 9 februari moet zeggen. 9 januari hebben we gehad hij is met drie weken verlengd, dus eh, ja, hè, wordt er niet beter op allemaal. Die drie weken verlengen van de lockdown maakt voor Podia niet zo heel veel uit. Maar ze zouden dus een, een testevenement, eh, meerdere. Onder andere zouden ze beginnen in het Beatrix Theater. Dat vertelde ik je vorige week hè, met, eh, met Guido Weijers. Dan zouden er 500 eh, eh, mensen mogen komen die allemaal van tevoren getest werden. En moeten ze bewijzen natuurlijk dat ze getest zijn. Afgelopen 48 uur. En na afloop zouden ze weer een test krijgen. Een sneltest. Nou, eh, het is allemaal een beetje uitgesteld. En ja, het wordt er niet beter op. <laughs> Om het maar zo te zeggen. Dus wel is er gezegd dat er geld is toegezegd voor de evenementenbranche. Maar ja, leuk dat je geld krijgt. Maar die evenementen die moeten plaatsvinden. En daar komt het. Die vaccinaties, hè. Er is ook een hoop gedoe over. Want in het buitenland wordt gewoon gezegd van waarom ga je niet 24 uur per dag eh, vaccineren. Dat doen ze al in sommige landen. En dan, eh, als we dat hier in Nederland zouden doen, 24 uur per dag vaccinaties voor iedereen. Mits er natuurlijk genoeg vaccinaties, vaccinaties zijn. Want ook dat hebben we niet. Maar eh, hè, als we er genoeg hebben, dan zouden iedereen vaccineren. 24 uur per dag. je hebt er twee nodig. Dus elke vier weken geloof ik, of na vier weken moet je er nog één krijgen. En dan zouden we waarschijnlijk voor de zomer allemaal ingeënt zijn. En dan kunnen de evenementjes weer plaatsvinden. Maar ja, <laughs> het gaat hem niet worden. Het is, het is nog spannend hoe het allemaal gaat lopen. Eh, het ging al van alles fout, hoor ik van de weken. Eerst zouden de zorgmedewerkers, eh, die zouden allemaal aan de beurt zijn. En nu waren er al andere mensen geweest die helemaal niks met de zorg te maken hebben. Dat is heel bijzonder. Dus eh, andere bedrijven en mensen die hebben ook een prik gekregen... terwijl die nog helemaal niet aan de beurt waren. Dus het is een lekker zootje. Was voorspeld, maar hè, ja, het is altijd maar afwachten. Dus we zijn benieuwd wanneer wij allemaal ingeënt zijn. Ik zit er niet op te wachten, laat ik heel eerlijk zijn.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 En Attila Cité met Grooving to the Top. Ja, eh, Black and Crown kennen we allemaal als eh, de formatie die echt alle gouden oude klassiekers van de jaren 70 en 80 remix tot een nieuwe, nieuwe plaat. En ja, het klinkt bijna allemaal helemaal top. CFM Zandvoort is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10, Armand van Helden en Chris Lake met die answer op 9. 9. John Smith met Deep End, die extended mix. En op 8 Earthen Days met Just Be Good To Me. Op 7 Soleil met So Hooked On Your Loving, de Cubico remix. Op 6 John Smith en Gus uit Nederland met Tin Line. En op 5 deze week Wankel Martin en Lean met eh, Free At Last, The Mouse The Extended. Op 4 Ilias en Barrientos en eh, Laura Davy met Disco Hearts. En op 3 Pax en Gorgon City met Alive. Op 2 Kurt Maverick met Dancing 2. Deze week nog steeds op één Vorig jaar stond hij al op 1 en dit jaar is hij ook alweer uh, voor, voor, de derde week. Tweede, tweede week op nummer 1. Vintage Culture en Elise LeCroix met It Is What It Is. En die heb je al zo vaak gehoord. En ook waarschijnlijk op andere stations. En hier wordt die ook regelmatig gedraaid. Nou ja, regelmatig. Het kan vaker natuurlijk, hè. Maar eh, het is nu tijd voor Krasi Pizza. Doet het erg goed in de beatportje lijsten My Lips, your Cheesecake Boys Deeper Mix. Doet het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij je tot aan middernacht. op ZFM. Name. En daarvoor Chapter and Verse met Sinner. En tot zover ook dit uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer vanuit Hilversum. Dan is het tijd voor DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We doen nog even muziek. Misschien zometeen nog Simon Adams, nieuw plaat. 1974, het jaar voordat ik geboren werd. Voordat ik geboren werd, hè. ik ben het 75, maar deze plaat is 1974. Nou, hij is niet gemaakt, maar eh, hè, <laughs> het gaat over... Eh, 1974, zo heet hij althans. Maar eerst die Kevin Andrews met Homeless. Je hoort er 2021 van It Mix.